Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in het grensgebied met Duitsland heeft voorkomen. Tijdens een achtervolging tussen Winterswijk en Varsenveld reed vanmorgen een auto met twee verdachten de sloot in. In de auto lagen gasflessen. Een van de twee inzittenden kon aan worden aangehouden, de ander kon ontsnappen. De politie is naar hem op zoek. Discriminatie van moslims komt in de regio Rotterdam veel vaker voor dan uit de officiële cijfers blijkt. Dat constateert de koepel van islamitische organisaties in Rotterdam-Rijnmond na een eigen onderzoek. Waar de politie enkele tientallen meldingen kreeg, ontvingen de onderzoekers er 174. Daaruit blijkt volgens de koepel dat moslims weinig vertrouwen hebben in instanties. De Taliban hebben de dood bevestigd van hun leider Mullah Akhtar Mansour. De Taliban heeft ook een nieuwe leider benoemd. Mansour kwam afgelopen week eind om het leven bij een Amerikaanse droneaanval in Pakistan. President Obama zei meteen dat hij was omgekomen. Ook enkele Taliban-bronnen bevestigden dat. En nu zegt ook de leiding van de Taliban dat Mansour dood is. De Eurolanden gaan maatregelen nemen om de Griekse schuldenberg terug te dringen. Dat moet gebeuren zodra het huidige steunprogramma is afgelopen. Dat hebben de Europese ministers van Financiën afgesproken. Met name het IMF had daarop aangedrongen. Verder besloten de ministers vannacht dat Griekenland genoeg heeft gedaan om in aanmerking te komen voor nog eens 10 miljard euro financiële steun. Steeds vaker schrijven mensen zich in bij een woningbouwcorporatie zonder dat ze echt op zoek zijn naar een huis. Dat blijkt uit onderzoek van minister Blok. Er werden 600.000 mensen ondervraagd en ongeveer 65% was niet actief op zoek. Een van de redenen is dat ze alvast inschrijftijd willen opbouwen, zodat ze een langere inschrijftijd hebben op het moment dat ze wel willen verhuizen.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 In de Randstad staan nu 19 files en de meeste van die 19 files leveren je zo'n minuut of vijf vertraging op. Dus dus normaal voor een eh, woensdagochtend is altijd wat minder druk. Dit zijn de wegen met eh, de meeste vertraging. En de opvallende zaken bij Almere op de A6 richting Amsterdam voor het knooppunt Muidenberg 6 kilometer. Een kwartier extra reistijd. En het is even opletten op de A12 richting Den Haag. Tussen Reewijk en Gouda staat namelijk 2 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Er liggen daar eh, kabels op de weg. Die zijn daar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 Nobody move, nobody get hurt. <laughs> Hand hoog now. Oh, je wat ik zeg, man, ja. Steek je handen in de lucht nou. En alles is nog keer Maar het zijn niet.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 que te hace llorar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 desert bloom. We're so ingenious we can walk on the moon. But when I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 passion Tried to make me go to rehab.